Die had dezelfde kracht als een aardbeving van 2,8 op de schaal van Richter. Twee werknemers van de raffinaderij raakten licht gewond en 20 olieopslagtanks zijn verwoest... Vanwege de dikke rookwolken werd het vliegverkeer omgeleid en moesten duizend mensen hun huis uit. Onderzoekers van onder meer de FBI inspecteren het terrein nu om achter de oorzaak te komen van de brand op Puerto Rico. President Obama heeft in een telefoongesprek met de Iraakse regering zijn afschuw uitgesproken over de aanslagen van vanmorgen in Bagdad. Twee autobommen ontploften kort na elkaar en daarbij kwamen zeker 136 mensen om het leven. Het was de zwaarste aanslag in Irak in ruim twee jaar tijd. Volgens Obama zijn de daders erop uit om Irak te ontwrichten. In Griekenland is tijdens noodweer een man van 41 verdronken nadat zijn boot was omgeslagen. Vooral in Noord-Griekenland waren de problemen groot. Reddingswerkers hielpen ongeveer 10 mensen die uit angst voor het stijgende water op het dak van een auto waren gaan zitten. Afgelopen avond is zonder resultaat gezocht naar een man van 65 die met zijn auto door het water was meegesleurd. In de Caucasus is voor de derde keer in korte tijd een mensenrechtenactivist vermoord. De auto van activist Maksharib Auschef werd door onbekenden met kogels doorzeefd. Auschef was kritisch over het bestuur in de Russische deelrepubliek Ingushetië. De president van Ingushetië heeft de aanslag veroordeeld. Volgens hem is Auschef vermoord om de regio te destabiliseren. Het weer, het waait flink, bij zee krachtig of hard. In de loop van de nacht neemt de kans op buien in het noorden toe. Het koelt af tot een graad of 10.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 Come on. Oh! such a slave to your brother. je ZFM. Via de kabel op 104.